Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw gooit een groot techbedrijf duizenden medewerkers eruit. Bij Google moeten 12.000 mensen op zoek naar een nieuwe baan. Vertel mijn collega Lisa Schallenberg. Ja, er waait een andere economische wind, heel kort gezegd. Kijk, de afgelopen jaren is Google enorm hard gegroeid. Hebben ze ook heel veel mensen aangenomen voor al die groei. Maar dat is er een beetje uit, die, eh, die groei. Dat betekent ook dat al die mensen niet meer nodig zijn. Het gaat nu om 6% van het totaal dat ze laten gaan. En Google is niet het eerste techbedrijf dat met zo'n boodschap komt. Ook bij Microsoft, Amazon en Meta moeten duizenden medewerkers vertrekken. Sneeuw gooit de voetbalcompetitie in de war. In de eredivisie voor vrouwen is Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle vanavond afgelast. En in de eerste divisie gaat de wedstrijd Willem II FC Eindhoven niet door. Wanneer de wedstrijden worden ingehaald is niet bekend. Steeds meer Nederlanders stekkeren. Afgelopen jaar was meer dan een kwart van de verkochte auto's volledig elektrisch. De Club van Elektrische Wagens weet wel hoe dat komt. De stijging is eh, te verklaren dat er eigenlijk meer beschikbare en betaalbare elektrische modellen in de middenklassegment eh, zijn gekomen. Maar we zien ook dat de aanschafsubsidies voor particulieren ook werken. En er waren veel private lease aanbiedingen. Het is dus een stuk aantrekkelijker om elektrisch te rijden. Ook scooterrijders kiezen vaker voor een klimaatvriendelijke alternatief. Vorig jaar was de helft van alle exemplaren elektrisch. En op veel plekken in Nederland, vooral in het zuiden... zijn ze alweer druk bezig met deze vraag. Ja, wat trek je over een maand aan met carnaval? Winkels hangen weer helemaal vol, maar niet iedereen heeft geld voor een nieuwe outfit. Merken ze ook in Oosterwijk. Daar kan je gratis een pakje halen. Voor de kindjes die in ons Oosterwijk wonen, waar niet zomaar eh, vanzelfsprekend carnavalskleren zijn. Zodat alle kindjes in ons Oosterwijk gewoon ook lekker met andere kinderen carnaval kunnen vieren. En er is van alles uit te zoeken. People pakken, een... een uh prinspak eh, allerlei kieltjes en zakdoeken en sokken. Het weer nog, er trekken heel wat buien over. Aan de kust vooral regen, maar in het midden en zuiden valt er sneeuw. Lokaal kan er 5 centimeter blijven liggen.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 This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me. This person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do.